De Iraakse tak van Al-Qaeda wordt verantwoordelijk gehouden voor de geweldsexplosie. Het leger zou de milities voor een deel hebben teruggedrongen. De Soenieten zijn woedend over de arrestatie onlangs van een prominente politicus... en de gewelddadige wijze waarop een sit-in protest werd beëindigd. Het noordoosten van Amerika maakt zich op voor een zware sneeuwstorm. Inwoners is aangeraden voorlopig binnen te blijven. De regio verwacht dat in korte tijd tot 35 centimeter aan sneeuw valt. Ook kunnen hevige windstoten voorkomen. In het hele land worden bijna 2000 vliegtuigen aan de grond gehouden. Ook Canada kampt met winters weer. In Montreal en Winnipeg is min 26 graden gemeten. Gisteren werd volgens de BBC in Quebec zelfs een temperatuur gemeten van min 46 graden. Burgemeester Rob Ford van Toronto heeft zich kandidaat gesteld voor de burgemeestersverkiezing van oktober. Vorig jaar kwam Ford onder vuur te liggen nadat hij onder meer bekend was geworden dat hij drugs had gebruikt. Ondanks zware druk om terug te treden bleef hij op zijn post. Ford heeft zich als eerste kandidaat gesteld en noemde zichzelf de beste burgemeester die deze stad ooit heeft gehad. Paus Franciscus heeft in zijn eerste jaar meer dan 6,5 miljoen mensen op de been gebracht. Dat is drie keer zoveel als zijn voorganger deed in zijn laatste jaar. Benedictus bracht in 2012 iets meer dan 2 miljoen mensen op de been. De cijfers komen van het Vaticaan en zijn gebaseerd op het aantal tickets dat is uitgegeven voor evenementen waarbij de paus optrad. Ook zijn schattingen meegenomen van het publiek dat wekelijks aanwezig was op het Sint-Pietersplein in Rome. Het weer, het is vrijwel overal droog.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 Well, today is our time. lead to love like ours. You light the spark in my